Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. En huilend op een stoel vertel ik dat ik niets meer voel. Ik kus je wel, maar ik denk niet aan jou. Er is een andere vrouw, dus niet dat ik niet van je hou.